het NOS nieuws van 3 uur. Megens met het NOS-journaal. PvdA-leden zijn in Utrecht bijeen geweest om te praten over het regeerakkoord. Op de eerste van drie bijeenkomsten gaven PvdA-leider Samson en partijvoorzitter Spekman tekst en uitleg. De bijeenkomst leverde weinig ronduit kritische geluiden op. Wel werden onder meer vragen gesteld over de bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking... en het verkorten van de WW-duur van 38 naar 24 maanden. Samsom had bij de presentatie van het regeerakkoord al gezegd dat hij dat pijnlijke maatregelen vindt. Maar in het licht van het hele akkoord accepteer ik die afspraak, zei hij in Utrecht. Morgen is er nog een ledendebat in Zwolle, vrijdag in Breda en zaterdag kunnen de PvdA-leden zich op een congres in Den Bosch uitspreken over het akkoord. Advocaat Bram Moskovic ziet het hoge beroep tegen zijn levenslange schorsing met vertrouwen tegemoet. Hij werd gisteren voor het leven uit zijn beroep gezet door de Raad van Discipline. Bij Pauw en Witteman zei hij te verwachten dat het niet zo ver komt. Verder zei hij dat hij deze uitspraak niet had verwacht. Moskowitz heeft zich volgens de Raad onder meer niet gehouden aan de verordening van de Orde van Advocaten... waarin staat dat contante betalingen boven 15.000 euro aan de deken moeten worden gemeld. Die regel is opgesteld om witwassen tegen te gaan. Volgens Moskowitz kan hij helemaal niet aan die verordening voldoen... omdat hij dan zijn beroepsgeheim zou schenden. De leider van de grootste partij van Curaçao wil met de Tweede Kamer praten over de onafhankelijkheid van het eiland. Helmin Wiels van Pueblo Soberano won de parlementsverkiezingen eerder deze maand. In een brief aan SP-Kamerlid Van Raak zegt Wiels dat hij liever niet spreekt van onafhankelijkheid, maar over een volledig soevereine status van Curaçao. Hij wil niet alle banden met Nederland verbreken, maar wel wil hij in stappen binnen tien jaar naar een nieuwe situatie toe. Daarin moet een dubbele nationaliteit mogelijk zijn en er zou een vrij verkeer van personen tussen Nederland en Curaçao moeten bestaan, schrijft Wiels.